moet met het NMS Journaal. Minister Kaag is naar Qatar vertrokken voor overleg over de ontwikkelingen in Afghanistan. De demissionair minister van Buitenlandse Zaken bezoekt ook Pakistan en Turkije. Ze bespreekt vooral wat er nodig is om achtergebleven Afghanen... die op de Nederlandse evacuatielijst stonden, alsnog weg te krijgen. Ook gaat het over de toekomstige politieke situatie in Afghanistan... Donderdag reist Kaag door naar Slovenië voor een vergadering met haar EU-collega's. Ook die bijeenkomst gaat vooral over Afghanistan. Premier Rutte wil dat de evacuaties uit Afghanistan zo snel mogelijk worden hervat... om Afghanen op de Nederlandse lijst in veiligheid te brengen. Wel zei de premier dat Afghanen die op eigen gelegenheid naar een buurland gaan... niet automatisch vandaar naar Nederland kunnen komen. Rutte sprak in Parijs met president Macron. Hij wil bij de evacuaties nauw samenwerken met de rest van Europa. Kelly de Vries, de dochter van Peter R. de Vries... zet namens haar vader de stichting De Gouden Tip voort... die geld inzamelt voor het onderzoek naar de verdwenen studenten Tanja Groen in 1993. Kelly de Vries liep samen met honderden mensen mee in een stille tocht in Maastricht voor Groen. De tocht was ook een eerbetoon aan de vermoorde misdaadverslaggever... die zich jarenlang heeft ingezet om de zaak op te lossen. Tennisster Ananska Rus is in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld. Ze verloor in twee sets van de Zwitserse Belinda Bencic... die in Tokio nog Olympisch goud won. Rus snevelde eerder dit jaar ook al op de Australian Open... op Roland Garros en op Wimbledon in de eerste ronde. Na haar uitschakeling doen er nog twee Nederlanders mee... aan het tennistoernooi in New York. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp... die al de tweede ronde heeft bereikt. Het weer op de meeste plekken bewolkt, met ook nog kans op wat nevel. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Overdag eerst grijs en lokaal wat motregen.